Dit is Onderduid Nederwit met het NOS Journaal. De Nationale Recherche onderzoekt naar afpersing en witwassen 10 mensen aangehouden. 250 rechercheurs doorzochten ruim 20 woningen en bedrijven. Daarbij zijn veel kostbare spullen in beslag genomen, zoals huizen, auto's, sieraden en antiek. Onder de gearresteerden zijn de prominente Hells Angel Harry S. en de man met wie crimineel Stanley Hillis een afspraak had op de plaats waar die werd geliquideerd. Belgische regering houdt vanavond spoedberaad over Dexia. De Belgisch-Franse bank dreigt het eerste slachtoffer te worden van de Griekse schuldencrisis en heeft staatshulp nodig om overeind te blijven. Dexia heeft voor bijna 3,5 miljard euro aan Griekse staatsleningen. Minister van Financiën Reinders maakt zich grote zorgen over de financiële instellingen in zijn land. Mocht de Griekse crisis het kabinet dwingen tot nieuwe bezuinigingen, dan werkt de PvdA daar niet aan mee. Alleen als het huidige bezuinigingspakket van 18 miljard euro anders wordt ingevuld, wil de PvdA eventueel nadenken over nieuwe bezuinigingen, zei Kamerlid Plasterk. Zo wil hij dat het kabinet meer weghaalt bij de hoge inkomens. In Amsterdam is rond het middaguur een vestiging van de Rabobank overvallen. Bij de overval aan het Buikslotermeerplein is een onbekende hoeveelheid geld buitgemaakt. Een cameraploeg van ProNews, die in de buurt aan het filmen was, kreeg de twee overvallers toevallig in beeld. Ze waren vermomd en reden weg op een rode scooter. De scooter is teruggevonden, maar de overvallers zijn nog spoorloos. De Europese beurzen zijn net als gisteren flink in het rood gesloten. Beleggers zijn bezorgd door de aanhoudende onzekerheid over Griekenland. De AEX sloot met een verlies van 2%. De beurs in Frankfurt ging 2,8% omlaag en Parijs sloot 2,6% in het rood. het weer, vanavond overwegend bewolkt en minima vannacht rond 12 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen, Later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Joen. Dit is Edwin Gerritsen van de ANB. De meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen afrit Soest en afrit Bunschoten 4 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor knooppunt Del 6. A9 Diemen richting Amstelveen voor Oudekerk aan de Amstel 4 de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor Oud-Zuid 6. A12 Utrecht-Arnhem voor bergen 7 kilometer. De A12 van Arnhem naar Utrecht voor bergen 5. A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. De A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 4 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 5. De A27 van Utrecht naar Breda voor de Noorderloos 6 kilometer, voor de brug bij Gorkum 6.